Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De baas van de CIA, Mike Pompeo, noemt klokkenluidersite Wikileaks een vijandige inlichtingendienst. Volgens Pompeo heeft de organisatie Rusland meerdere keren geholpen en richt Wikileaks zich voornamelijk op de VS, terwijl ze steun zoekt bij niet-democratische landen en organisaties. Het was de eerste publieke toespraak van Pompeo sinds hij de basis van de CIA. Wikileaks maakte eerder deze maand geheime documenten openbaar over de hackactiviteiten van de CIA. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het lek. In het zuiden van Mexico zijn 24 mensen om het leven gekomen nadat een bus frontaal tegen een brandstoftruck was gebotst. Direct na de botsing ontplofte de vrachtwagen. Negen mensen raakten gewond. Volgens ooggetuigen vervoerde de truck twee volle tanks met brandstof. In Mexico vallen geregeld doden bij ongelukken met brandstoftrucks. In het land wordt een fel debat over de veiligheid van deze wagens. In de Amerikaanse staat Maryland hebben 24 mensen urenlang vastgezeten in een achtbaan in een pretpark. Het treintje van de attractie waar ze in zaten stopte op 30 meter hoogte. De brandweer heeft de zeven kinderen en 17 volwassenen met een harnas één voor één naar beneden geholpen. De oorzaak van de stilvallende attractie is nog niet bekend. In 2014 moesten bezoekers ook al uit deze attractie worden gered en toen was een technisch mankement de oorzaak. In Veldhoven is de Eritrese conferentie afgelast. De gemeente heeft de bijeenkomst verboden omdat de openbare orde niet kan worden gegarandeerd. Volgens de politie zijn tientallen Eritreërs aangehouden na onderlinge gevechten. De conferentie was omstreden omdat de nummer twee van het regime zou komen spreken. Critici zeggen dat op bijeenkomsten zoals in Veldhoven gevluchte Eritreërs worden geïntimideerd. Het weer, komende uren brede opklaringen, met plaatselijk kans op vorst aan de grond.